Schoof zei er wel meteen bij dat de dreiging niet overdreven moet worden. De Kamerleden worden vandaag geïnformeerd over de missie naar Irak. Nederland zet 6 F-16's in om doelen van IS in Irak te bombarderen. Volgens generaal Middendorp heeft IS geen wapens waarmee straat straaljagers uit de lucht kunnen worden geschoten. Een monstertruckrace die morgen in Tubbergen zou worden gehouden gaat niet door. De organisatie heeft de show geschrapt uit respect voor de slachtoffers in Haaksbergen. Drie mensen kwamen daar gisteren om het leven toen een monstertruck het publiek inreed. De gemeente Haaksbergen heeft op internet een condoleanceregister geopend. Meer dan 800 mensen hebben er een reactie achtergelaten. De verkeerschaos rond Rotterdam is voorbij. In de loop van de ochtend zijn de files opgelost. Vanochtend was er rond de stad sprake van een verkeersinfarct. Op alle snelwegen rond Rotterdam stonden na een paar ongelukken lange files. Vanuit Den Haag en Gouda was de stad amper bereikbaar. Rijkswaterstaat adviseerde mensen het openbaar vervoer te gebruiken of hun reis uit te stellen. In Japan zijn op de vulkaan Ontake nog eens vijf dode wandelaars gevonden. Het dodental van de vulkaanuitbarsting is daarmee opgelopen naar 36. Het bergingswerk gaat moeizaam, omdat de vulkaan giftige gassen blijft uitstoten. Met helikopters zijn tot nu toe twaalf lichamen naar de voet van de berg gebracht. De vulkaan begon zaterdag volkomen onverwachts rook en as te spuwen. Veel wandelaars werden verrast door de dodelijke aswolk. Het weer is nog af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanmiddag en vanavond trekken een paar buien over het land. Het wordt 19 graden in Zeeland tot 22 in Groningen. Dit was het NOS.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 Don't really care about the things that they say. Don't really care about what I just wanna live. Just wanna live. Just wanna live. Just wanna live. Just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit at the funeral home in my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. fake ass girls all know your name.